Drie uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tegen de automobilist die eind vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 is acht jaar cel geëist. Ook zou hij tien jaar niet meer mogen autorijden. Volgens de officier van justitie is de man van 46 schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. De man reed met ruim 200 kilometer per uur in op een auto van een gezin. De vader kwam om het leven, vijf van de zes andere inzittenden raakten gewond. De verdachte gaf tijdens de zitting toe dat hij als een bezetene heeft gereden. Het OM stelde dat de man niet ontoerekeningsvatbaar was... omdat hij er zelf voor koos om speed te gebruiken... waardoor hij in een psychose raakte. Een 27-jarige man uit Maastricht is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar cel en tbs, omdat hij naar Syrië wilde om deel te nemen aan de gewapende strijd. Hij was in 2013 al om dezelfde reden veroordeeld. In oktober vorig jaar werd hij opnieuw opgepakt, een één dag nadat hij voor een vals paspoort had betaald. Volgens de AIVD wilde de man als martelaar sterven. De AIVD was bang dat hij in Nederland wilde toeslaan als hij niet meer naar Syrië zou kunnen. Een man van 53 heeft volgens het Openbaar Ministerie 400.000 euro gestolen van de personeelsverenigingen van het ministerie van Financiën. De man uit Zwolle stond vandaag voor de rechter, meldt RTV Oost. Hij zou als penningmeester van de federatie van personeelsverenigingen geld hebben overgemaakt naar zijn eigen rekening. Om dat niet op te laten vallen vervalste hij de financiële administratie. Een groot deel van de financiële stukken zijn nog zoek. Bij verhoren door de FIOT heeft de man niks gezegd, hij beriep zich op zijn zwijgrecht. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij een aanslag op een bruiloftsfeest zeker 15 mensen gedood. Vijf jihadisten vielen de feestgangers aan met geweren. Vier van de aanvallers zijn gedood door militairen. Over de vijfde aanvaller is niets bekend. De aanslag in Bagdad is opgeëist door IS. Het weer. Vanmiddag gaat de zon steeds vaker schijnen.